Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De prijzen voor het huren van een woning in Amsterdam zijn nog nooit zo hoog geweest. Ook neemt het verschil met de rest van Nederland toe. In de vrije sector in Amsterdam is de gemiddelde huurprijs 19,30 euro per vierkante meter. In Utrecht is dat 14 euro. De sterke stijging in Amsterdam komt onder meer door het snelle aantrekken van de huizenmarkt in de hoofdstad. Daardoor worden veel huurhuizen nu verkocht. In de Filipijnen zijn zo'n half miljoen mensen gevlucht voor orkaan Hagopit. De storm komt dit weekend aan land en bedreigt 47 van de 81 provincies in de Filipijnen. In de provincies Samar en Leyte is volgens de autoriteiten bijna iedereen zijn huis uitgevlucht. Vorig jaar werden de Filipijnen getroffen door de orkaan Haiyan. Toen vielen er meer dan 7000 doden. Een Zwitser die bijna drie jaar werd vastgehouden door de Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf is aan zijn gijzelnemers ontsnapt. Het zou gaan om een 49-jarige man die in februari 2012 werd ontvoerd samen met de Nederlander Ewald Horn. De Zwitser zou zijn ontkomen tijdens een vuurgevecht tussen de islamitische rebellen en het leger. Hij wordt door Filipijnse legerartsen behandeld aan schotwonden. Van de Nederlander ontbreekt nog ieder spoor. In België komen van over de hele wereld condolences binnen na het overlijden van koningin Fabiola. De weduwe van koning Boudewijn overleed gisteren in Brussel op 86-jarige leeftijd. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix hebben volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met groot verdriet kennis genomen van de dood van koningin Fabiola. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben in een telegram hun medeleven overgebracht. De Spaanse Fabiola werd in Madrid geboren. Het weer, bewolking en regen trekt naar het oosten weg. In Limburg nog wat bewolking, verder geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Show.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 dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair.